Jan van der Putten met het NOS-journaal. De president van het internationaal strook. Maurer is sinds dinsdag in het gebied om te praten met slachtoffers en nabestaanden. Hij zegt dat hij nog nooit vernielingen van zo'n omvang heeft gezien. Ik ben woedend dat dit niet is voorkomen, zegt de topman van het Rode Kruis. In de Gazastrook is sinds dinsdag een gevechtspauze van kracht. Die loopt tot vrijdagochtend. Tot nu toe is het rustig. Israël en de Palestijnen praten in Egypte indirect over verlenging van het bestand. Israël is voor verlenging. Hamas zegt alleen dat er nog geen overeenkomst is. In Liberia is de noodtoestand afgekondigd om de uitbraak van ebola tegen te gaan. President Sirleaf zegt dat de maatregel nodig is ter bescherming van de levens van de Liberianen. Ze noemt de ziekte een grote bedreiging voor het land. Eerder sloot Liberia een aantal grensovergangen om de ziekte in te dammen. Ebola is tot nu toe opgedoken in Liberia, Guinea, Sierra Leone en Nigeria. De noodtoestand in Liberia geldt in eerste instantie voor 90 dagen. In Australië is het vandaag een dag van nationale rouw. Ter herdenking van de slachtoffers van de ramp met de Boeing van Malaysia Airlines hangen overal de vlaggen half stok. In Melbourne wordt een herdenkingsdienst gehouden met nabestaanden. Ook premier Abbott is daarbij aanwezig, evenals de ambassadeurs van Nederland en Maleisië. Op andere plaatsen worden klokken geluid. In Perth worden waken gehouden met kaarsen. In het neergehaalde vliegtuig zaten 298 mensen, onder wie 38 uit Australië. In Moerwijk en de stationsbuurt in Den Haag heeft de politie gisteravond een grote zoekactie gehouden. Volgens omstanders droegen agenten kogelwerende vesten en stonden er busjes van de forensische opsporing. Zeker twee huizen werden doorzocht. De actie had te maken met een strafrechtelijk onderzoek. Meer wil het OM vooralsnog niet zeggen en ook niet of er iemand is gearresteerd.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 Quero ir. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Seu. Lê, lê, lê, lê, lê, lê. Você. Lê, lê, lê. Lele, se eu te pegar, você vai ver. Lele, lele, lele, você jamais vai me esquecer. Ah, se eu te pegar, você vai ver, droga.